van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Geleen zijn drie mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond half twee vanmiddag op een doorgaande weg in het buitengebied. Een scooter en een motor kwamen in botsing. Op de motor zaten twee mensen. Van de drie slachtoffers waren er twee op slag dood. De derde is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk gebeurde is niet duidelijk. Het demissionaire kabinet benadrukt dat er maatregelen moeten komen om bijtincidenten door honden te voorkomen. Aanleiding is de dood van een man uit Rotterdam die gisteren in zijn eigen huis door twee honden werd aangevallen. Het ging om American Bully XL's die sinds 2017 op een lijst met risicohonden staan. Staatssecretaris Rummeny van Landbouw spreekt van een vreselijk incident. Hij wil bijtincidenten aanpakken. De Russische president Poetin en de Indiaanse premier Modi zijn twee van de twintig wereldleiders die vandaag zijn aangekomen in China voor een tweedaagse top. Ze zijn welkom geheten door de Chinese president Xi. In de Noord-Chinese stad Tianjin wordt een veiligheidstop gehouden van tien landen die zijn aangesloten bij de Shanghai Samenwerkingsorganisatie. Woensdag zijn de leiders in Peking voor een militaire parade en daar zal ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bij aanwezig zijn. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegelopen in een mars tegen vrouwenmoord, ofwel femicide. Ze liepen van de Mariaplaats naar het Domplein. Aanleiding voor deze mars is de dood van de 17-jarige Lisa anderhalve week geleden in Amsterdam. Afgelopen nacht waren er in een aantal steden, naar aanleiding van de dood van Lisa, ook fietstochten. Onder het motto De nacht is ook van ons fietsten mensen naar plekken die bekend staan als onveilig. Het weer, het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral in het oosten nog wat regen. Morgenmiddag soms zon, maar ook enkele buien. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute. Maar de weg is gelukkig wel weer vrij...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 The silence was pitiful that day. Our love is getting too cynical. Passion's just physical these days. surprise everyone you meet, but get no sound. het. Alleen bij ZFM. A scrub is a guy that thinks he's flying is Also known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broke toe. No, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine and no, I don't wanna meet you. your love. Oh yes, son, I'm talking to you.